Van 7 uur. moet met het NOS Journaal. Het aantal doden door de stunt met de monstertruc in Haaksbergen is opgelopen naar drie. Twee volwassenen en een jongen. Van vijf gewonden is de situatie kritiek. De truck reed gistermiddag in op het publiek. Bij de stunt zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Monster Truck Association adviseert dat er nooit publiek mag staan... op de plek waar de truck naartoe rijdt. De bestuurder wordt verdacht van dood door schuld... heeft zijn advocaat tegen RTV Oost gezegd. In Jemen zijn tientallen doden gevallen bij aanslagen door een groep die banden heeft met Al-Qaeda. Een zelfmoordterrorist blies zich gisteren op bij een ziekenhuis in het westen van het land. Volgens officiële bronnen zijn daarbij 15 rebellen gedood, maar een ziekenhuismedewerker meldt zeker 40 doden. In Jemen is het al langer onrustig. Rebellen willen dat de regering opstapt. De protesten in Hongkong breiden zich uit. Naast het regeringscomplex en het zakelijk district duiken nu ook op andere plekken demonstranten op die politieke hervormingen eisen. De politie probeert hen te vergeefs met traangas weg te jagen. Scholen en een aantal banken in het centrum zijn gesloten. De duizenden actievoerders zijn tegen de Chinese bemoeienis met de verkiezingen in 2017. President Sirleaf van Liberia wil dat Nederland helpt in de strijd tegen ebola. In Cairo Brandpunt zei ze dat haar land specialistische medische hulp goed zou kunnen gebruiken. Liberia heeft onder meer behoefte aan testmateriaal om ebola vast te kunnen stellen. De president nodigt ook gepensioneerde specialisten uit mee te helpen met de bestrijding. In Liberia zijn al 1830 ebola-doden geteld. Surinaamse media hebben een foto gepubliceerd waarop koningin Maxima in New York poseert met de vrouw van president Bouterse. Dat is opmerkelijk omdat Bouterse in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 11 jaar cel voor drugshandel. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen sprake van een officieel onderhoud. Het weer, zon en wolken wisselen af vandaag. Het is zo'n 22 graden.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 De hoofdrijbaan is dicht en op de parallelbaan is er maar één rijstrook vrij. En dit duurt minstens de hele ochtend. Als je vanuit Amsterdam naar Breda wil, kan je bijvoorbeeld omrijden via Utrecht. En ben je nu toch bij Rotterdam, kies dan de route via de Benelux-tunnel.